in gaat met het NOS Journaal. Meer dan 100 wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd... om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Daarmee is de eerste grote belofte van de klimaattop een feit. Voor het tegengaan van ontbossing wordt zo'n 16,5 miljard euro vrijgemaakt. Het geld wordt gebruikt om beschadigde stukken bos te herstellen... en natuurbranden te bestrijden. In de ruim 100 landen bevindt zich zo'n 85% van alle bossen in de wereld. Ondernemers krijgen meer tijd om hun definitieve berekening in te leveren over de ontvangen loonsteun, heeft staatssecretaris Wiersma bekendgemaakt. De officiële deadline was zondag, maar 21.000 ondernemers haalden dat niet. De berekening gaat over de eerste ronde NOW-loonsteun aan het begin van de coronacrisis. Het geld was uitgekeerd als voorschot en het definitieve bedrag wordt nu vastgesteld op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Afhankelijk van de situatie krijgen ondernemers twee of drie maanden extra de tijd. Nederland telt meer miljardairs dan ooit. In de jaarlijkse rijkenlijst van tijdschrift Quote staan dit jaar 45 mensen met een vermogen van een miljard of meer. Heineken-erfgenaam Charlene de Carvalho Heineken blijft met 13,5 miljard euro de rijkste Nederlander. De nummer 2 is nieuw. Vastgoedondernemer Raymond Vos is goed voor 5,7 miljard. En gaat daarmee de nummer 3 voorbij. Randstad-oprichter Frits Goldschmeding. De grootste verliezer in absolute getallen is John de Mol. Volgens Quote verloor hij dit jaar 300 miljoen euro. Het weer... Er zijn opklaringen en het is een graad of 6. De komende dag in het westen en zuiden bewolking en wat regen. Het wordt 10 of 11 graden. De dagen daarna rustig herfstweer met regelmatig zon.